En tussen 2 en 4 Kruijbeke leeft met twee gasten. Namelijk eh, iemand van uh, eh, Pijn van de bakkerij in eh, de Kruibigstraat in Basel. En Sam Zwijnen, inderdaad van Sam Zwijnen van het uh, Koningin in Basel. Dat allemaal tussen 2 en 4 met uh, Chief en Draaier. De dames die normaal mee presenteren, die zijn er niet vandaag, want die zitten ergens in steken op Krammerok. En voor de rest is er eh, heel wat muziek, een beetje nog de techniek wat afregelen, maar dat eh, komt allemaal wel in orde, denk ik. Voor de rest, eh, ja, heel wat muziek op Radio Barbier. En beginnen doen we met een klassieker van Leonard Cohen. them from are, I'm coming now, I'm coming to reward them. First, we take Manhattan. Then we take Berlin. guided by a signal in the heavens. I'm guided by this birthmark on my skin. I'm guided by the beauty of our weapons. First, we take Manhattan. Then we take Berlin. discipline you my sister. First, we take Manhattan. the monkey and the plywood violin. I practiced every night, now I'm ready. First, we take Manhattan. Then we take Berlin. I used to live for music. Remember me? I brought your groceries in. Well, it's Father's Day, and everybody's wounded. First, we take Manhattan. Then we take Berlin.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 14 over 12 uur hier op Radio Barbier. Tot 2 uur Kruibeke informeert. En ja, we hebben heel wat info vandaag. Dus zullen we er meteen maar aan beginnen. Zaterdag 7 september, dat is dus vandaag, is er een begeleide uitstap voor ouders met kinderen van 4 tot 8 jaar. En dat allemaal tussen 2 en 4 uur aan het Kasteel Wissekerke in Basel dus. info at barbiergidsen.be is ook kermis in Basel en dat betekent altijd mooi weer, meestal toch, op het Koningin Astridplein en de hoek van de Kerkstraat in Basel. Trouwens, vandaag is het ook jaarmarkt. Dat is sfeer opsnuiven, aan de kraampjes genieten van de paardenprijskamp, kleinere dieren bewonderen enzovoort. Dat allemaal georganiseerd door het lokaal bestuur van Kruibeken. En dan morgen, zondag 8 eh, september, is het... Eh, Open monumentendag of open deurdag in het kasteel Wissekerke Museum Vilain 14. En dat allemaal morgen van 10 uur tot 5 uur. Reserveer voor gegidste rondleidingen, dat kan via de www.kruibeke.be, oftewel het lokaal bestuur van Kruibeke. Dus dat allemaal morgen met de open deurdag in het kasteel van Basel. Zeker en vast de moeite. Ook morgen is er een begeleide rondleiding over de pelgrimsroute ook door Kruibeke. En eh, dat gaat door in de Cosmo Golem Scheldelij in Kruibeke. En dat allemaal morgen van 10 tot half 1. Nog morgen, zondag 8 september. Ja, heel wat morgen. Traditionele schepen bouwen en varen. Dat allemaal tijdens de actie Open Deurdag. Dat is allemaal van eh, te beleven tussen 10 uur en 16 eh, uur in het Centrum Nautisch in Ruppelmonde, Scheepsbouwerstraat 16. Dus dat allemaal voor morgen. Dus dat belooft heel wat morgen activiteiten te doen. En dan eh, Radio Barbier is er natuurlijk tot 4 uur in Kruibeke informeert en Kruibeke leeft. En dit is een eh, hitje van, jawel, de Zweedse Loreen. But baby, we both know this is not our time. It's time to say goodbye until we meet again. Cause this is not the end. It will come a day when we will find a way. Violins playing in the prachtnummer. Dit van eh, Tom Petty en de Heartbreakers en Refugee. U luistert nog steeds naar Radio Barbier met eh, Kruibeke informeert. Dat allemaal aangeboden door het lokaal bestuur van Kruibeke. Ja, zo is dat. En dan nu moeten we nog wel Christopher Cross hebben. Maar daar is hij eindelijk. De man die we nog kennen van Ride Like the Wind. Maar eerst even deze Archer's Team uit de gelijknamige film. Goedemiddag, luisteraars. Smakelijk eten. find her. Someone who turns your heart around, and next thing you know, you're close. nummer toch van ELO, oftewel de Electric Light Orchestra. Een beetje met Heinwee kijken we terug naar eh, de voorbije twee maanden, hè, de vakantie. Daarom deze van Chris, Ria en On The Beach. Kruijbeek informeert tot 2 uur. coats in Whitley Bay had to walk away. And girl, it looked so pretty to me, like it always did, like the Spanish city to me when we were kids. Girl, it looked so pretty to me, like it always did. Spanish city to me when I de Dire Straits, Mark Knopfler. We moeten nog een beetje info geven, want het is tenslotte een programma met veel info en ook leuke muziek natuurlijk. Wat hebben wij nog? Dinsdag 10 september, 1 oktober, 12 november en 26 november. Cursus met open sessies. Hou je van breien, haken of naaien? Iedere maand starten we met een eigen thema. Breng rust je eigen werk mee. Nood aan een helpende hand of advies of kom je gewoon voor de gezelligheid? Dit allemaal van half twee tot vier uur en van zeven uur s'avonds dus tot eh, half tien. Dat allemaal in ons huis in Kruijbeke. Inschrijven kan via vernimmen.telenet.be. Woensdag 11 september, dat is dus nu aanstaande woensdag een herdenking ter van alle slachtoffers van veiligheidsdiensten en een hart onder de riem voor alle manschappen die zich dagelijks inzetten voor de veiligheid van anderen. Dit allemaal gaat door eh, tussen kwart voor elf en half twaalf aan het eh, brandweermonument in de Holstumstraat in Kruijbeke. Nog woensdag 11 september, workshop Happy Stones we versieren stenen met vrolijke kleuren en een mooi design. design. Man, man, man. We verstoppen ze in de buurt en maken ze en maken zo anderen happy. Dat gaat allemaal door in de speelotheek van 2 uur tot 4 eh, uur. De speelgoedplaneet Ons Lieve Vrouwplein 19 in Kruijbeke. Voor eh, meer info sonjaavg.gmail.com En dan nu even tijd voor eh, wat anders. Een beetje ja, jeugdsentiment, hè? zo heet dat toch, hè? De ouderen zullen dit zeker nog kennen. muziek uit de jaren 80 van eh, deze groep. Talk Talk, ja. Babbel Babbel. En It's My Life. Bijna vijf voor één uur. Tussen twee en vier uur krijg je dan Kruijbeke Leeft met vandaag twee gasten. Namelijk Mieke van Pendumie, bakkerij uit de Kruibekestraat. En Sam Zwijnen van eh, natuurlijk Sam Zwijnen. En dit is een ouwertje. uit de jaren 60, The Love Affair. Ja, eh, de, de, de draait bij deze ook, maar die viel even weg. Hopelijk doet u het nu. Van de groep uh, eh, Hard and Alone. I hear the ticking of the clock. I'm lying here, the room's pitch dark. I wonder where you are tonight. No answer on the telephone. and the night goes by so very slow. Ondertussen is eh, Chief the Ride ook al de studio binnengekomen. Had een klein probleempje, want eh, de toegang naar Basel is versperd omdat er wat bussen op elkaar zijn gereden. Dus moet je een beetje omrijden via de E17 om in Kruijbeke te geraken. Ja, dat allemaal omdat het eh, jaarmarkt is in Kruijbeek en het verkeer moet omgeleid worden. Blijkbaar zijn er toch wel wat problemen daardoor. Goed, we gaan nog een beetje info geven. Het is 7 over 1 uur. Elke tweede woensdag eh, van de maand dus, eh, is er, of zijn er de luisteroortjes in de biep. Een verteluurtje voor onze jonge lezertjes van 3 tot 7 jaar. Dus kom gezellig meeluisteren en stap binnen in de magische wereld van verhalen. Na het verhaaltje mag je knutselen. En dat heeft allemaal plaats tussen half drie en half vier in de biep in Kruijbeke. Vrijdag 13 september, 11 oktober, 8 november en 13 december Creatiecafé De Wollewas. Cursus met open sessies. Ben je of ken je iemand die graag wil leren haken en breien? Wij voorzien het materiaal, de uitleg en de leuke babbels. Van 1 uur tot 5 uur in het inloophuis in eh, Ruppelmonde. Voor meer info gewoon even naar de site gaan www.kruijbeke.be inloophuizen. En dan volgend weekend is er natuurlijk eh, het jaarlijkse terugkomende festival Redmond Rock vrijdag 13 en zaterdag 14 september. Festival. Op vrijdag is er de zomerbar met DJ Bobby Ewing. Tja, is dat niet van Dallas iemand? Ja, weet niet. En Radio Botaniek. Ook worden er in de namiddag en avond springkastelen voorzien voor de kinderen. Op zaterdag is het de echte festivaldag met Admiral Freebie, Biscuit Park, Michael Schack, Stijn van der Voorde, Thibaut Christiansens, Faisal, Jules, Thrive in Chaos en zoveel meer. Dat allemaal heeft plaats op het mercator in Ruppemonde en vanaf dit vanaf 4 eh, uur. Zondag 15 september, volgende week zondag, is er ook een eh, motortreffen. Rondleiding koffie en koek bij de start. Onderweg twee stops met drinkmogelijkheid. Dat heeft allemaal plaats van 8 uur tot 10 uur s'avonds. Brandweerkazerne Kapelstraat 6 in Kruijbeke. Meer info bij brandweer www.kruibeke. En dan nu gaan we een beetje verder terug met muziek. Hè? Een van mijn lievelingsnummers van Steve Harley en Cockney Rebel.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 Op de muziek van Jethro Tull. Een betoverende avond met Antwerpia Strijkkwartet. En dat allemaal op zondag 15 september. En dat heeft plaats in de Sint-Pieterskerk Koninginstituutplein in Basel. Voor meer info kan u terecht bij gmail.com. Dus zondag 15 september muziek van Haydn en Beethoven. Dinsdag 17 september opgevulde groenten, cursus met open sessies. Ben jij nieuwsgierig om groenten op een originele manier te bereiden? Kom dan naar onze kookavond. Het kookteam staat paraat om je met allerlei lekkers te verrassen. Dat heeft allemaal plaats in het Gildenhuis in Basel van kwart voor zeven tot half tien. En dan natuurlijk eh, moeten we het nog hebben over Smak, Smak, Smak. Vrijdag 20 september tot en met zondag 22 september, maar daarover straks meer. stukje klassieke muziek op Radio Barbier. waarom niet? Maar dat was natuurlijk eh, muziek geïnspireerd van Bach en gezongen, of nee, niet gezongen, gespeeld door Jethro Tull met Ian Anderson aan de barsfluit. En dat nummertje voor de liefhebbers heet Boeré. Ja, en dan deze man is ook overleden, Alain Delon. Heeft een hit gemaakt met Dalida. Parole, parole. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois. Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots. Je ne sais plus comment te dire. Rien que des mots. Mais tu es cette belle histoire d'amour que je ne cesserai jamais de lire. Des mots faciles, des mots fragiles, c'était trop beau. Tu es d'hier et de demain. Bien trop beau. De toujours, ma seule vérité. Mais c'est fini, le temps de les souvenirs se font aussi quand on les oublie. Tu es comme le vent qui fait chanter le violon et emporte au loin le parfum des roses. Caramel, bonbon et chocolat. Par moments, je ne te comprends pas. Merci pas pour moi, mais tu peux bien les offrir à une autre. enrobé de douceur, se pose sur ma bouche, mais jamais sur mon cœur tu m'écoutes au moins une fois. Des mots magiques, des mots tactiques qui sont sur les dunes. Caramel, bonbon et chocolat. Si tu n'existais pas déjà, <laughs> je t'inventerais. Merci pas pour moi, mais tu peux bien les offrir à une autre qui aime les étoiles sur les dunes. Moi, les mots tendres enrobés de douceur se posent sur ma bouche, mais jamais sur mon cœur encore un mot, juste une parole. calling now. She was a black-haired beauty with big dark eyes and points all her own, sitting way up high. on our night moves. Trying to make some front page driving news. Working on our night moves. the thunder. How far off I sat and wondered. Started humming a song from 1962. And it's funny how the night moves. When you just don't seem to have as much to lose. Strange how the night moves. frozen in Silver Bullet Band om 7 over half 2 hier bij Radio Barbier. En tussen 2 en 4 uur in Kruibeke leeft uh, en Sam Zwijnen. Dus zeker en vast blijven luisteren, want zij vertellen over hun werk en over hun muziekkeuze.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 Avondmarkt, braderie, kermis met ambachtelijk eet- en drankstandjes. En dat allemaal hier in Kruijbeke op het Ons Lieve Vrouwplein van 4 uur tot 22 uur. Van zaterdag 21 september, dus bij het begin van de herfst, tot en met maandag 23 september is er gewoon kermis in Kruijbeek op het Onze Lieve Vrouwplein. Op zaterdag 21 september staat de Krubeka. Gravelcross, sportactiviteit, heel wat te doen en dat allemaal van 12 uur tot half 8. Plaats van het gebeuren Scheldelij in Kruijbeke. Voor meer info staat stradekrubeka.gmail.com Ook het jaarlijkse gezinsfestival heeft plaats op zaterdag 21 september. Open deur Maak kennis met lokale aanbod voor kinderen, velokoers, World Clean-Up Day, FC-toernooi, eh, PlayStation 5 en zo verder en zo verder. En dat heeft allemaal plaats in de Kruibekestraat 55, het Sint Joris Instituut, van 10 uur in de ochtend tot 3 uur in de namiddag. Zondag 22 september is er sneukeltocht, fiets- of wandelroute. Start om half 12 en 14 uur in de gemeenteschool in Kruijbeke, dus in de Edmond Gorbeekstraat. Kost voor dit alles 28 euro. Kinderen onder de 12 betalen 23 euro. Dit is een organisatie van de KLJ Kruijbeke. En over het Smakfestival gaan we straks nog een beetje uitgebreider. Maar eerst nog wat muziek van een Nederlandse groep... die eigenlijk volgens mij maar één grote hit heeft gescoord. De groep heet Kayak. With a quivering voice the word Shadow trapped in luxury. I cried for the moon. Ja, een beetje info nog tot twee uur. Op zondag 22 september is er de sneukeltocht, maar dat hadden we al daarnet even gezegd, denk ik. Dan gaan we naar dinsdag 24 september. Salon Nelly door Marcella Pisses. Een eh, portie flinke humor is dat allemaal. En dat gaat door van half acht tot eh, half negen in het stadhuis in Ruppelmonde. Op vrijdag 27 september, 11 oktober, 25 oktober, 8 november en zo verder stoelyoga van half 10 tot half 11 in ons huis in Kruijbeke. Op zondag 29 september een busreis naar Heuveland, Dranouter van kwart voor acht en terugkomst wordt voorzien omstreeks 8 uur. Vertrekken we, doen we aan de pasterij hier in Kruijbeke. Voor meer info gks met 02 at gmail.com. En dan op donderdag 3 oktober het laatste infootje dat we hier hebben. Straks nog een beetje meer over smak eh, SMAC. Obstakelrun. Het is een sportactiviteit. Het parcours is open van half zes tot en met acht uur. Dat heeft allemaal plaats in Sporthal De Dulpop. Inschrijven kan je via lara.kroket.kruibeke.be. Dat is van de sportdienst van Kruibeke. Een van de laatste platen en die komt van Steve Winwood. speciaal rubriekje In de Kijker heet dat. Dat gaat natuurlijk over het eh, SMAK Festival hier in eh, Kruijbeke. Het begint allemaal op vrijdag 20 september, wordt het eh, startschot gegeven. Vanaf 7 uur, 19 uur dus, is er muziek, dans en receptie. Geniet van een festival, een feestelijk glaasje met Het is wat is, Pitch Back Pearl, Crewtown, Koen Roggen, Fanfare Sint-Jozef, Show Carousel en natuurlijk Wij zijn er ook, Radio Barbieren. Locaties, dat heeft allemaal plaats op de vertrouwde plekken, zoals het stadhuis, de pastorijtuin, kasteel Wissekerke, de Scheldelij. Daarnaast kiest Smak ook voor nieuwe unieke locaties, zoals de Shell Boys en het Gerucht. Niet vergeten, de Nacht van Smak, dat is op zaterdag. En dat heeft allemaal plaats op de Schilderij hier in uh, En ook Radio Barbier is daar aanwezig. Zondag, de apotheose, is er een uniek concert in de Sint-Petruskerk in Basel... met niemand minder dan James de Graaf, ofwel Loverman... Die ruilt het podium van rockwerker, Rockwerchter in voor Basel, waar ook zijn roots liggen natuurlijk. Dus heel wat te beleven op het, eh, bij het weekend 20, 21 en 22 september. Alle activiteiten van Smaak, en dat is heel belangrijk, zijn gratis.